Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Bremen is een man opgepakt in verband met de terreurdreiging in de Duitse stad. Waarvan hij wordt verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn er wat mensen verhoord en is een islamitisch centrum doorzocht. De politie in Bremen waarschuwde eerder vandaag voor een dreigende aanslag door moslimextremisten. De Koerdische rebellenbeweging PKK wil de wapens neerleggen. Volgens de politieke partij van de Koerden wil PKK-leider Öcalan de gewapende strijd verruilen voor een politieke oplossing met de regering van Turkije. Hij vraagt leden van de PKK dit voorjaar bijeen te komen om na 30 jaar te praten over het neerleggen van de wapens. De immigratiedienst in de Verenigde Staten is begonnen met het uitzetten van zeker 150 Bosniërs. Ze zouden betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdaden in het voormalig Joegoslavië in de jaren 90. Onder meer in Srebrenica. Dat meldt de New York Times. Veel van de verdachten zijn oud-militair. De weg naar het populaire Franse skigebied Les Trois Vallées is weer vrijgegeven. Er lag een enorm rotsblok op de weg. Het gevaarte is verpulverd en de gerepareerde weg is rond 6 uur vrijgegeven. De ANWB adviseerde wintersporters het gebied vandaag te mijden. Marathonschaatster Mariska Huisman heeft haar laatste wedstrijd gewonnen. In Amsterdam won ze de finale van de KPN Marathon Cup. De 31-jarige Huisman werd drie keer Nederlands kampioen op kunstijs en één keer op natuurijs. Op haar lange erelijst prijken ook de alternatieve Elfstedentocht en het Open NK. In de eredivisie is AZ door een overwinning op Willem II voorlopig naar de derde plaats geklommen. In eigen huis won AZ met 2-0. De concurrenten voor de tweede plaats, Ajax en Feyenoord, komen morgen in actie. Vitesse is PEC Zwolle op de ranglijst gepasseerd door de onderlinge confrontatie te winnen met 2-1. FC Twente en NAC Breda speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer, vanuit het westen regen. Morgen staat er een stevige zuidwestenwind. Afwisselend zon, wolken en enkele buien.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 <laughs> As I can't feel my feet, my lips. Oh, uh, love. a joke as I watch my perfect picture slowly fade out of focus. Building me up to break me down. Trapping me in old memories that no longer serve my sanity. But I can't help myself from falling in love. Love. Love. Love. Thank you for listening to Global Health Vibes with EJ Malzo. Be sure to come back next time for the hottest health vibes on the planet. Global House Vibes with, with DJ Malzo. Love, love, love. always led me astray, falling prey to yet another blow to my ego. <laughs> Though I know love is a heavy hitter, I still try to play the game. As it ties my emotions and shame and blame, <laughs> I grow tired of being a player, and it always ends the same. So I seek seclusion to sort out my sorrows to somehow find myself again hmm. in the mess that love left within me. Uh-huh. If love is the answer, what was the question? I'm tired of being tossed around at love's discretion.